Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In een flat in Heemskerk in Noord-Holland is een dode gevonden. Agenten gingen naar de flat na een melding dat er iemand op de grond lag... die waarschijnlijk was neergestoken. Buurbewoners zouden geschreeuw hebben gehoord, zeggen lokale media. De politie heeft drie mensen aangehouden... en doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Twee mannen zijn aangeklaagd voor hun rol bij de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten zijn leden van de rechtsextremistische organisatie Proud Boys. Een van de mannen is gefilmd toen hij een raam van het parlementsgebouw sloopte. Bij hem thuis werden handleidingen gevonden voor het maken van gif en explosieven. Ruim 150 mensen zijn inmiddels aangeklaagd vanwege de bestorming... van het Amerikaanse parlementsgebouw op 6 januari. Tienduizenden Fransen zijn gisteren opnieuw de straat op gegaan om te protesteren tegen een veiligheidswet. De wet beperkt Fransen in het filmen van de politie. Er is al vaker tegen gedemonstreerd. Daarna is de wet wat aangepast, maar nog niet genoeg vinden de Fransen. Ze zien het nog steeds als inbreuk op de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Fransen demonstreerden ook tegen de coronamaatregelen en jongeren voor het recht op raven. Ze willen kunnen feesten, ondanks de pandemie. In Nederland stijgt het waterpeil. De Maas zorgt in Limburg voor overlast. Uit voorzorg zijn een aantal natuurgebieden afgesloten. De Rijn bereikt na flinke regenval in Duitsland waarschijnlijk de hoogste stand in drie jaar. Waarschijnlijk lopen de uiterwaarden onder. En boeren in het gebied houden uit voorzorg hun vee binnen. De Roer bij Roermond is ook buiten zijn oevers getreden. Daar zijn weilanden overstroomd. Het weer vriest in het hele land een paar graden. In het noordoosten is het straks tijdens zonsopkomst zo'n min 7 graden. Daarbij is er vanmorgen nauwelijks bewolking. De rest van de dag zonnig en zo'n 4 graden.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 we are, cracking jokes. How do you do? Well, here we are, spending time. You turn me to a mad guy. Never not switching up, never giving up. I like doing it my way. with somebody, somebody like you. Oh, baby, if you guide me, I could be the one for you.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 Jump in that border, be free. Come south of the border with me. Jump in that border, be free. Come south of the border with me. fue para darme celos. No te diré quién, te va, para que yo vea. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas. Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada.